voor een huisje te staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een sloepje eraan, en vensters met rood-witte lijken. Daar gaat ieder jaar met vakantie naartoe, ik voer daar de kippen en melk er de koe. Ik maai en ik zaai er zo'n beetje, en zoek in het klompen greetje. dan mevrouw. Want Greetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de karwe geluid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar op. Die moest eerst de rogge gezaaid zijn. dat weet je. Kleine Greetje uit de polder, iets van land, Blond van haar en blauw van ogen, Je dan mijn vrouw. Je werd boos, kwaad en nijdig en ging naar haar toe. En zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog rooien op glad van de koe. Nog langer een scheertje kon schelen. was Mond en Klauw zeer bij Geetje.